Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS 3. Rusland heeft volgens Oekraïne weer zwaar geschoten op de stad Gerson. Het zou gaan om meer dan 50 aanvallen waarbij ook huizen zijn geraakt door granaten. Er zouden zeker één dode en twee gewonden zijn gevallen. Inwoners van de stad proberen te vluchten. Eerder deze maand werd Gerson heroverd door Oekraïnse troepen. De Russen hebben zich teruggetrokken, maar openen nog regelmatig het vuur op de stad. En de Nederlandse Voetbalbond draagt dinsdag tijdens de WK-wedstrijd tegen Qatar niet de One Love-band, maar een speeltje. Het gaat namelijk niet om wat je draagt, maar om wat je uitdraagt, vindt de secretaris-generaal van de KNVB. We hebben hier de afgelopen jaren zeker op gegeven van arbeidsomstandigheden heel veel gesprekken gevoerd. Ik denk dat die impact gehad hebben en ik denk dat je ook kan zien. Maar vraag het Amnesty, vraag het ILO, vraag het eh, FNV, eh, dat dat meer doet dan alleen maar eh, hard roepen voor het Nederlands publiek. One Love spreekt zich uit tegen elke vorm van discriminatie. Minister Helder van Sport zit dinsdag op de tribune... en we weten nog niet of zij ook het speldje zal dragen. Nieuws uit het Britse Koningshuis. Camilla, de vrouw van koning Charles, wil niet langer hofdames om zich heen hebben... die haar aankleden, brieven beantwoorden en meegaan naar belangrijke evenementen. In plaats daarvan heeft Camilla haar zes vriendinnen aangesteld. En die noemt ze geen hofdames, maar metgezellen. En misschien heb jij over een tijdje wel een nieuwe leraar maatschappijleer. Goedemorgen. Goedemiddag eigenlijk. Leuk je allemaal te zien. Ja, bekende stem. Premier Rutte wil als hij stopt als premier fulltime les gaan geven. Dat heeft hij gezegd tegen Omroep West. Dat komt niet helemaal uit de lucht vallen. De premier is al regelmatig voor de klas te vinden op wat middelbare scholen in Den Haag. En dat bevalt hem goed. Je moet volgens mij in het leven dingen doen eh, waar je s'avonds niet van denkt was het nuttig. Nou, in de politiek is er nog wel eens een dag dat je s'avonds denkt was dit nou allemaal nuttig. Maar een leraar hoeft zich die vraag nooit te stellen. Ja, dat kan nog wel even duren. Rutte zegt dat hij voorlopig nog niet van plan is om te stoppen als premier. Krijg je nog het weer, bewolkt en regenachtig met zo'n 7 graden. In het meer en het noorden van het land is het zo even droog. Morgen vooral bewolkt, maar ook dan weer regen en niet warmer dan 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9, maar richting Amstelveen.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 ja, zo allereerst de schöne Grüße aan Gabi aus Duitsland. Ja. sie is jetzt auch, ziet ziet Marco zitten. Marco, wer is Gabi? zij is mijn vertaalster. Oh, zie je, deine Bücher. Ja, klopt. Also. Ah, ja, daar ben ik heel erg trots op. Ah, maar dat, dat letzte Buch wird een zeer dikke Buch. Ja, zo weit is het nog niet. Was, was is die, welches Buch is sie jetzt aan het übersetzen? Vriend en vijand. Freund und Feind. Ja, auf, Deutsch heißt es uh, Herz und Mund und Tat und Leben. Had sie das äh, bedacht, Gabi, oder hast du das gedacht? Äh, nee, dat heb ik. Goed, Gabi, willkommen. Eh, eh, er kommt eh, später deze deze Stunde meer aan het Wort. Also blijf, blijf dran. Goed, eh, we zijn weer terug. Derde uur. Eh, oh ja, ik ben er ook weer. <laughs> en, uh, <laughs> nee, hele speciale laatste uur natuurlijk, Albert-Jan. Hij is er ook. ja, hey Fred. Hey, goedemiddag. leuk dat je er ook bij bent. Ja. ja, goedemiddag. Een hele goede middag. Ja, een speciale uur gaat dit worden. Want, was, je, was je in de buurt of heb je zin in bier? Nee, nee, nee. Ik, ik was thuis. Ik was thuis aan het rommelen op de, op de computer. Ach. En tegelijkertijd eh, natuurlijk kijken hier eh, en luisteren. En dus eh, die bultstenen, die heb ik inderdaad De bultstenen, ja, geweldig. Helemaal goed. Nou, het eh, laatste uur, eh, Albert-Jan. Jouw laatste uur op de Zandvoortse radio. Ja, En dan moeten we online gaan luisteren naar je, naar AJFM. <laughs> Borger FM. Borger FM. Ja, hebben ze daar een lokale omroep nee, nog niet. Nee? Maar ja, je weet wordt aan gewerkt, wou je zeggen? Wordt dan aangewerkt. Maar ja, ik, ik voorlopig, ja, even voor de luisteraars, we hadden een huis gekocht, maar het ging niet door. Eh, om eh, diverse redenen. Maar we hadden het eigenlijk al gekocht en alles lag al bij de notaris en dergelijke. Maar eh, helaas, het ging niet door. Dus we zijn gewoon nog op zoek. Dus ik ben nog lang niet weg, denk ik. Nee, we komen je nog tegen. En Marco, wat, ga je, jij verrast ons ook met je aanwezigheid. wat kunnen we dit uur van jou verwachten? ik heb een wat langer gedicht voor je meegenomen. Oh, is die nog niet gepubliceerd? Het is nog niet gepubliceerd, nee. Oké, dus we hebben de primeur dus. Ja, ah, te gek. Wordt, wordt jullie... Goed, ik, eh, ik uh, heb, eh, ben zo vrij geweest om gewoon een normale programmering aan te houden. Maar als het, uh, als het Nou ja, we gaan ons best doen of het een beetje normaal gaat, gaat worden in ieder geval. ja, dus nou, het gedicht zullen die zo rond kwart voor vijf doen. dan Marco op de tijdstip van de normale gedichten. Ja, ik eh, hoop dat ik dan eh, genoeg tijd heb en dat ik dan niet in het nieuws eh, loop. Oh, oh, is je zo lang? <laughs> is je zo lang, ja, dan beginnen, we, dan beginnen we half vijf hoor, dat mag ook. Ik draag gewoon wat sneller voor. Dus Goed. Eh, nou, helemaal goed en heel veel lekkere muziek. Ja, wij, Heb jij eh, wat eh, klaarstaan alweer, of niet? Oh, oh, nee, nee anders doe ik wat. Oh, nou, zal, ik eerst... Ik doe, eerst doe even, wat. even kijken wat dit is. ik weet het ook niet, hoor. Ik heb ook maar wat opgezet. Klinkt wel goed, eigenlijk. 74, 75. Ja, nee. Lela is dit. Oh, Lela. Ja, eerder Clapton. Komt-ie aan. Helemaal live. de single uiteraard van eh, Eric Clapton en eh, Leila. Helemaal eh, live zo op de zondagmiddag. En op de zaterdag en zondagmiddag zo rond kwart over vier deden we hem altijd. Hè? De Pit Report. Nou, dan komt de allerlaatste Pit Report aan met Albert-Jan. Hij er helemaal klaar voor. CFM, Race Radio, Pit Report. Nou albert heb je nog eh, nieuwtjes eh, gevonden de afgelopen week? <laughs> nou, het zijn een beetje de laatste. En dan zijn de, allerlaatste. Dan zijn de heren allemaal op vakantie eh, voor het volgende seizoen. Goed, Nick de Vries sprong afgelopen week een gat in de lucht. Niet omdat hij zich na de race in Abu Dhabi nu echt kan gaan opmaken... voor zijn eerste seizoen als Formule 1-coureur... maar omdat hij in, in Abu Dhabi ging skydiven. Het werd een energieke ervaring, zoals veel dingen de afgelopen tijd bijzonder en uniek waren. Al zal het allemaal worden overtroffen als hij begin maart in Bahrein voor aan zijn avontuur bij Alfa Tauri begint. Ik kijk heel erg uit naar het nieuwe hoofdstuk in mijn leven. Zijn laatste Grand Prix weekenden als reservecoureur van Mercedes... begon met een val eh, uit de lucht en eindigde op vergelijkbare wijze. Dit keer betrof het echter een zeer korte vlucht, gevolgd door een plons. Zoals dit de traditie betaamt, worden de bij Mercedes vertrekkende rijders of stafleden... na de slotrace in het water achter de paddock gegooid. Ik ben zeer dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen... blikte de kletsnatte de Vries kort terug op zijn drie jaar bij Mercedes. Voordat hij door Ehm, de Mercedes-crew werd vastgebonden aan een trolley... en werd afgeleverd in de pitbox van Alfa Tauri. Na afloop van het reguliere Formule 1 seizoen... hebben Max Verstappen en Nick de Vries afgelopen dinsdag... nog flink wat kilometers gemaakt op het Yas Marina circuit van Abu Dhabi. Verstappen reed in het kader van een bandentest 75 rondjes. Het waren zijn laatste meters dit jaar in de RB18. De auto waarin hij zijn tweede titel in de wacht sleepte. De Red Bull-coureur zal net als teamgenoot Sergio Perez op 10 december nog in de RB7 stappen. De kampioensauto uit 2011 tijdens een demonstratie in Milton Keys. Nick de Vries maakte voor het eerst kennis met de auto van Alfa Tauri van afgelopen seizoen. Voor het team is de coureur uit Friesland volgend jaar... een van de 20 vaste coureurs in de koningsklasse. De Vries kreeg van Mercedes, waar hij tot het einde van dit jaar onder contract staat... toestemming om de zogenaamde Young Drivers Test af te werken... voor zijn eh, toekomstige werkgever. Hij was de productiefste coureur van de dag... en reed maar liefst 151 rondjes in Abu Dhabi. Ook andere coureurs maken alvast kennis met hun nieuwe team... zoals Fernando Alonso, die gaat naar Aston Martin... Pierre Gasly naar Alpine en Oscar Piastri voor McLaren... en last but not least Nico Hulkenberg voor Haas. En tot slot, Red Bull heeft bevestigd dat Daniel Ricciardo eh, definitief terugkeert bij het team. De 33-jarige Australiër reed eerder van 2014 tot en met 2018 voor de renstal... en keert nu terug in een nieuwe rol. Hij gaat als derde rijder aan de slag en zal veel tests en simulatorwerk eh, voor zijn rekening nemen. Red Bull Racing bevestigt de, de, thuiskomst van Daniel Ricciardo... bij het team als derde rijder voor 2023, laat het team weten. Met een bulk aan ervaring zal Daniel een rol spelen in het test- en simwerk. Bovendien zal hij commerciële activiteiten voor zijn rekening nemen. Nou, dat zal het eh, teammaatje van, eh, van eh, Max leuk vinden. Ja, nou niet, denk ik. <laughs> nee, die band met Daniel en Max is gewoon veel groter dan met Perez. Dat is een ding wat zeker is. Klopt. En dat is nog zachtjes uitgedrukt. Dus zal dat allemaal goed gaan? Nou ja, dankjewel voor je allerlaatste pitreport, report, Albert-Jan. Bij deze. En you've got a friend. Hier is Carol King. When you're down and troubled, and you need some love and care, and nothing, nothing is going right. Close your eyes and think of me. darkest night. You just got a friend. If the sky up above you should turn dark. free to sing. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or know that you've got a friend when people can be so cold. They'll hurt you and desert you and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just You've got a friend. Ain't it good to know you've got a friend? Yes, it's good to know you've got a friend. I'm so glad I have got a friend in you. And I know you're deze single van uh, eh, K.O. King kwam eh, geregeld langs eh, bij Albert-Jan en mij... tijdens Zandvoort op zaterdag of Zandvoort op zondag. En dan met name deze versie, hè, Albert-Jan? Ja, zeker. Van uh, Carole King. En, live. live, helemaal live. En You've Got a Friend. Het is niet de meest bezochte op YouTube, maar wel de allermooiste versie. Dus vandaar dat we die voor jou draaiden. Dan gaan we nu eh, weer een eh, gedicht eh, doen... voordat we straks aan het gedicht van Marco toekomen natuurlijk. Ja, want die... die... Zo rond kwart voor vijf. Ja. Dat is de uitsmijter van deze speciale editie, Albert-Jan. Dat is een mooie cliffhanger. De mooie cliffhanger, die komt eraan. Marco met het uh, gedicht speciaal eh, voor... Eh, nee, ik weet eigenlijk niet waar het over gaat. Dat hoor ik zo meteen wel. Kan je wat klappen of niet? <laughs> ik ook niet. Nee, nou ja, dan, dan, dan nou, maakt het... Fred kan ook nog voor. Ja, Fred, weet jij waar het gedicht over gaat? Ook niet, hè, waarschijnlijk. De politiek. De politiek. <laughs> oh ja, nee, nee, nee, die, die, die moeten we ook nog doen eigenlijk. Nou ja, nou kijk. Kijk, kijk maar, kijk maar, kijk maar. We gaan in ieder geval nu weer een heel mooi gedicht doen. Albert-Jan in ieder geval. Het gedicht Het Dorp. Ons Dorp thuis. Thuis heb ik gelukkig nog een aanzichtkaart. Waarop een schelpenkar met paard. En slagerij Vreeburg in de Haltestraat. Café Koper. Een wethouder op de fiets. Het zegt ons waarschijnlijk nog iets. Het is het dorp waar ik nu woon. Vroeger leek het nog op iets. Nu lijkt het meer op niets. Ons dorp u weet nog hoe het was. Visserskinderen in de klas. Een schelpenkar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor. Een zandweg tussen halmgras door. Wat leefden wij eenvoudig toen, in simpele huizen aan de zee. Tussen duinen en eenvoudige tuinen. Maar blijkbaar leefden zij verkeerd. Want ons dorp wordt nu gemoderniseerd. En nu zijn we op de goede weg. Blauwe weg. Want zie hoe het rijk het leven was. Het zandpad met aan weerskanten doorngewas. We wonen nu in betonnen dozen, met flink veel glas, de voorspoed gekozen. De dorpsjeugd klit op het stationsplein wat bij elkaar. In gescheurde jeans en gekleurd haar. En hield wat mee met onbegrijpelijke, onbegrijpelijke muziek. Ik weet het wel, het is een goed recht. Het nieuwe normaal, net wat u zegt. Maar het maakt mij wat melancholiek. Want ik heb hun opa's nog gekend. Die kochten zoethout voor een cent en ik zag hun oma's haringkaken. Ons dorp van toen, het is voorbij. De blauwe lijnen is al wat er bleef voor mij. En, en een ansichtkaart vol herinneringen. Zegt het voort, zegt het voort. Ook weer eh, zo'n eh, mooi gedicht, eh, Albert-Jan. Ons dorp, hoorde je zojuist. En de volgende plaat die we gaan draaien werd aangevraagd door uh, jouw broer Herman Jan. Die wil hem speciaal voor jou horen. Ach. Hier is Het Dorp van Wim Sonneveld. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boer tuinpad van mijn vader Zag ik de hoge bomen staan Ik was een kind en wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan Wat leefde ze eenvoudig toen In simpele huizen tussen groen Met boerenbloemen en een heg maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien Hoe of het bankstel staat bij Mien En de dress waar met plastic rozen En het tuinpad van mijn vader Zag ik de hoge bomen staan Ik was een kind en wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan de dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoet hout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik het tuinpad van mijn vader. De hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Was I used to go upon a summer wind. There's a certain melody takes me back to the place that I know on the bay, down on the bay. of the summer I will keep. The sands of time will blow away mystery. No one but you and I underneath that moonlit sky. Take me back to the place. wat blijft iedereen nou? Hè? Maar ze komen eraan eh, <laughs> uiteindelijk. Uh, eh, joh, de, de, single van... Eh, ja, ja, we weten het wel. Chris, Ria en <laughs> On The Beach. Ja, binnenkort gaan we weer heel veel Chris, Ria draaien en horen... Op de radio natuurlijk, want uh, dan gaan we weer de kerst in, hè? Ja. En dan gaan we weer uh, autootje in en dan eh, zo snel mogelijk naar huis, omdat het kerst is. Driving home for Ja, precies. Je kent het, Fred. <laughs> nou, Fred, jij bent er ook vanmiddag. Gezellig. Ja. Even speciaal voor Albert-Jan de laatste uitzending. Want hoe ben jij zo bij de Zandvoortse Radio gekomen en ja, Hoe, is dat gelopen met, eh, met Albert-Jan bijvoorbeeld? dat, is, dat eh, is inmiddels al bijna acht jaar geleden. Eh, dat, acht jaar? bijna acht jaar weer, ja. Jij, jij hebt, Zo, de, jij, jij hebt de, liefde voor het Nederlandse lied bijgebracht. <laughs> <laughs> nou, eigenlijk begon het niet zo, hè? Nee. Nee, want uh, eerst, eerst draaiden we eigenlijk uh, Engelstalige muziek. Ja. En, en ja, later hebben, hebben we eigenlijk besloten, althans ik met mezelf... ja, dat er toch meer, meer markt was voor eh, de, Nederlandstaligen. Ja, maar je hebt, je hebt heel, heel veel artiesten eh, eh, in sp en ook gearriveerde artiesten in je uitzendingen gehad. Ja, ja, behoorlijk veel. En er staan een kleine compilatie staat op de site natuurlijk. Ja. Er staat niet alles op, want er zijn er nog veel meer geweest. En ja, we hebben natuurlijk ook een hoop mensen gesproken via de telefoon. Dus ja, de telefoonrekening die, <laughs> Maar die, en, dankzij die Nederlandse... daar ben je nog dankbaar voor... al die Nederlandse zangers en zangeressen... had ik weer eh, eh, voer voor mijn gedichten natuurlijk. Hè? Ja. Want dat, uh, dat ah, ging... gaf in ieder geval weer een kleine inspiratie. De bom is gebarsten bijvoorbeeld. Van, ja, ja, ja, dat was wel een hele <laughs> grote. Hè? Jeetje. Dat was... Ja, was dat ook eh, dat gedicht eh, wat eh, op internet op de diverse kanalen terechtgekomen is? Nee, nee. Dat Facebook, dat was weer een ander, hè? Dat was een ander, dat was een andere ja. ja. die, heeft, die, heeft, toen het gedicht ook op zijn site gezet. Ja, klopt. Maar goed, dank daarvoor nog. Ja, ja en nou ja, hoe heet die... ja die man die hier toen was, weet je wel, die jullie gek hebben gepeld. Eh. ja, ja, <laughs> klopt. Die, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Nou, mooi, ja. Eh, mooi Fred. En ja, eh, fijn dat, dat, je er nog steeds bij bent. Ja, ja, het is... Uh, Ga je net zo lang als Albert-Jan er minimaal bij zitten? <laughs> Moet lukken, hè, toch? Ja, ja, ja. ja dan, dan heb je nog twintig jaar te gaan namelijk, ja, ongeveer. Dus, Dus, nou, ja, wie, ja, wie weet, wie, wie zal het zeggen. kijk, ik ben hier natuurlijk toen destijds gekomen, toen Albert-Jan programma was hier en eh, natuurlijk. En, ja, eh, ja, goede oude ik, tijd. ja, een demootje insturen en zo ging dat nog allemaal. Ik weet nog wel, ja, en, eh, helemaal in het begin. toen hebben we nog een gesprekje gehad in de keuken. En, ja, ja. zo en, zo is het gekomen, hè? En zo, is het gekomen. <laughs> <laughs> nou, uh, nee. mooi, mooi verhaal. ja. Nou, tot aan vijf uur, op het Jan. We gaan nog even een plaatje draaien. Ja, ik weet ook dat je Simon Garfunkel vond je altijd goed. Dus die gooi je er gewoon even in. uit die eh, bekende lijst eh, AJ's keuze, Simon en Garfunkel eh, komen. Ja. Een historische dubbel LP concert live in Central Park. Mensen, liefhebbers van Simon en Garfunkel, zoek het op op YouTube... en dan komen al die nummers allemaal voorbij. Jullie deden allemaal lekker mee in ieder geval, dus helemaal goed. Hey, ondertussen staat jouw eh, telefoon eh, niet stil met eh, nee. allemaal WhatsAppjes en dergelijke. hartstikke druk. Ik heb Leuk, nou ja, kan je wat, wat noemen? Mensen die reageren? Tilburg, dat is voornamelijk familie hoor. En Benno, jouw collega op zaterdag, een hele leuke appje mogen ontvangen. Nou, en natuurlijk met eh, de, gasten hier aan tafel. Dus wat, ik, ik heb eh, niks meer te wensen, joh. Nou, ben helemaal gelukkig. Ja, nog een half uurtje goede muziek. Eh, ja, nee, het is, is voor en een mooi gedicht van Marco. Voor, jou natuurlijk begonnen met de jazz. dus ja, nou, daar gaan we ook een nummer van Frank Sinatra draaien. Make like a Mr. Milk Toast, you'll get shut out. Make like a Mr. Meek, and you'll get cut out. Make like a little lamb, and wham, you're shorn. I tell you, chum, it's time to come blow your horn. Make like a Mr. Mumbles and you're a zero. Make like a Mr. Big, they dig a hero. You've got to sound your A the day you're born. I tell you, chum, it's time to come blow your horn. The taller the tree is, the sweeter the peach I'll give you the whole Magilla in a one-word speech. Reach, make like the world's your pudding, but like the brandy. Even the mildest kiss is a dan, dan, dandy. There'll be no love in bloom come doomsday morn tell your chum, it's time to come blow your horn. In civilized jungles, females adore the lions who come on swinging if you wanna score, roar. You can be either read to or be the reader. You can be either led or be the leader. Don't wait until you're told you're old and worn Take in some air and get your lips puckered Before you find you're simply too tuckered I'll tell you chum, it's time to come blow your horn ja, dat was eh, Frank Sinatra. En dat op de zondagmiddag. Hè? Het is uh, ja, ik, ja, bijna kwart voor ik, vijf. Je zou denken dat het eh, kwart voor elf in de ochtend is ja, of zo. Maar, ik, wil maar... Niet, ik wil niet vervelend zijn hoor, maar ik krijg nu weer een appje binnen. Zulke fijne muziek draait Rob nooit bij mij. Nou ja, zeg. Wie zou dat zijn? Nou ja, dat uh, moet, uh, <laughs> moet eh, Benno zijn, maar... Ik heb niks gezegd. Benno, heb niks daar hebben we het nog wel een keertje over. <laughs> nou ja, in ieder geval lekkere muziek zo op de zondagmiddag. Een beetje jouw keuze. Nou ja, niet helemaal jouw keuze, want ik heb weer een keuze gemaakt uit jouw keuze. Dus, helemaal goed, helemaal goed. <laughs> Begrijpen jullie hem nog? of, of, Het is bijna vijf uur. Ja, het is bijna vijf uur. Zo dadelijk gaan we het gedicht van Marco doen ga nog eh, één, eh, één plaatje draaien. Even kijken hoor. Eh, welke ik klaar heb staan. Oh ja, deze, deze kan best.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 Want ja, de allerlaatste uitzending met Albert-Jan Vos. Dankjewel alvast. En straks dan, dan, hebben we het er nog wel eventjes <laughs> oh, over. in de uitzending en dergelijke. En na de uitzending ook trouwens. Komt helemaal goed. het gedicht van Marco. Marco, wat voor gedicht heb jij vandaag voor ons zo op de valreep? Nou, eh, hij gaat weg. Ja. En dat... Eh, maar dat moet eh, ook een beetje luchtig gebeuren, Tuurlijk. heb ik het idee. Het is niet alleen maar uh, kommer en kwel en het tranendal. Dus ik dacht van nou, ik ga er even wat, wat vrolijkheid tegenaan. Smartlap. Ik hou van jou. Met al je dure benden hou ik nou van jou. Altijd al gedaan, sinds ik je heb ontmoet. Je mag me duizend keer verlaten. Op je krappe Valentino schoenen uit Parijs. En je strak gestrokken snoet. Jij bent het, ongeacht de prijs. Je verandert niet, dat weet ik. Je mag me nog een paar keer verraden. Met je te dik stifte lippen van Ikke Fajiti uit Milaan. Zoals je talloze keren eerder hebt gedaan. Ik ben degene op wie je altijd bouwen kan. Met je steunkousen van Cartier. Je Apple, Swarovski doventelefoon, telefoon. Je Armani kunstgebit van Ivoor. Breed lachend van oor tot oor. Met je spiraaltje van Dior. En meer noten op je zang dan het Wiener Zengerknabenkoor. Een restaurant of kroeg waarin je niet te krijgen speelt. Terwijl heel de, weten, terwijl heel de wereld beter weet. Champagne zuipt als water. Met je huishouden van Circus Sarasani. En betalen doe ik later. Ik ben degene die alles verdroeg. Al mijn centen, hoop en vertrouwen heb ik in je geïnvesteerd. Ik ben helemaal uitgekleed en volkomen versteerd. Je mag me duizend keer verlaten. Dan weer terugkomen met al je sores en je grote snater. En je nauwe jurk uit Nieuw-Jurk zal je smekend voor me staan. Nee, je hoeft niks uit te leggen of bij te leggen. Ik hou van jou, zal ik trouw geduldig zeggen. Van je geverfde haar, je gelakte nagels van een meijerperiat... met je aangeleerde bekakte woorden, je zonnebanklijf... en knellend ondergoed van Victoria's Secreet of Marlies Dekkers. Ruil me rustig in voor wat jong en lekkers. Kijken wie er straks keihard jankt met je eeuwige stank voor dank. Je bling-bling, goud en glimmers, je opgepompte tieten van dokter Bibber. Weet je dan niet, er is er maar eentje die van je houdt en dat ben ik, mooie plastic glibber. Ga maar lekker weg met al je eilie, huigelaars en babbels en keer dan terug wanneer je eindelijk weer eens de waarheid en van liefde de werkelijke waarde ziet. Maar dan voor altijd. Geloof het of niet, ik hou van jou mijn vrouw, jij onbetaalbaar stuk verdriet. Mooi, mooi, mooi. Het gedicht van eh, Marco eh, Temes. Inderdaad, en eh, wel lachen lach die hadden we zeker ook tijdens de uitzending over jan Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Nou, hij krijgt nu het gedicht van, eh, van eh, Marco. Dus eh, wij gaan even een andere plaat draaien. Hè? Ja, deze, deze was het toch die je wilde horen, of niet? Ja, ja, klopt. Wees zuinig op mijn meisje. Ach, nu is het dan zover. Wat ging het toch snel. Ik hoor nog wat ze zei. Maar dan trouw ik met papa. staat een man voor de deur. Die komt er halen met bloed is black. kamer staat dan leeg. Als niemand mij nu zag, zou ik huilen. net Henk eh, Poort bij eh, De Beste Zanger. Met dat eh, mooie nummer Wees zuinig op mijn meisje. Nou, vraag ik even aan de mannen die hier ook aanwezig zijn. Marco en Fred, dat, gaan jullie mij even lekker babbelen. Want ik ga even richting uh, toelopen voor dit moment. Ja. Dus jullie moeten even doorgaan, hè? anders is het zo stil. Ja, ja, nou ja. Heb je, heb je Marco, je schrijft gedichten... Ja, niet alleen. Niet alleen, maar wat doe, je, wat doe je nog meer? Ik ben op het ogenblik bezig met een nieuwe roman. <laughs> Oké. En die loopt op zijn einde en ik ook. <laughs> <laughs> Nou, dat dus, eh, ik, eh, ah, ja, ja. kijk, er wordt hier afscheid genomen. Hier, oh, twee broers. Ja. ja Is dus toch hartverwarmend, hè? Ja, ja, nee, maar ehm, eh, Roman is bijna af, dus? Uh, nou, ik moet nog eh, zes hoofdstukken. Dus ik heb tot ongeveer maart. Ah, oké. Dus, en dan voorjaar gaat hij uitkomen? Of, nee, ik schrijf tot maart. En dan probeer ik in oktober probeer ik hem te presenteren. Hier, Uiteraard hier in Zandvoort. Ja, ja. Dit is mijn dorpje. Ja, nou ja, eh, misschien eh, dat eh, Albert Jan dan nog op visite kan komen. Maar... als, als, gast altijd. <laughs> Nou, zeker. Nou, ja, ik had ondertussen ook een, een hele, hele kleine boodschap hoor, erbij gezet bij wat, wat dingen wat geluk kan brengen. Albert-Jan trouwens, dan weet je dat alvast. Ja, prachtige kaart met bedankt erop en dan in allerlei talen. En je begrijpt natuurlijk dat de gratias me gelijk al opvalt. Daar heb ik hem ook voor gekocht, hè, die kaart. Dat dacht ik, dat, dat, dat erop staat. Bedankt voor heel veel superleuke jaren. Eh, CFM Radio samen. Heel veel geluk, Rob. Dank je. Alsjeblieft. En eh, daaronder staat er nog eentje, hè? Eh, Always look on the bright side of life. Monty Python. Ah, geweldig. Ja, oh ja, ja. Nou. ja, die moet erin houden hoor. Als Als nou die eraf haalt, dan heeft hij een probleem. Zeker. Nou, eh, ik ga met binnen overleggen. Want, eh, <laughs> nee, maar eh, ja, daar hoort deze ook bij. En ik moet hem ook nog draaien. Dus even een heel kort stukje van deze plaat dan... die ik ook nog wilde draaien, speciaal voor jou. En daarna sluiten wij af dit programma. And I never thought I'd feel this way. zou ik hem helemaal voor je draaien hoor, Albert-Jan. Maar eh, ik zag dat uh, eh, A4'tje voor je, wat je eh, hebt bewaard tot het laatste. Ik denk, nou, die plaat kunnen we niet helemaal meer draaien. Dat vrees ik, nee, mannen. Dat, gaat niet lukken, dus... Nou, dat was Friends of in ieder geval van Dionne Warwick. Maar die houden we er dus zeker in hoor, Albert-Jan. Ja, nee, heel goed. Ja, terwijl hier de appjes binnenstromen. Ja, ja, ja, ja. Dus, eh, nou ja, geweldig. Dus jij hebt nog een eh, slot, slotwoord. Slotwoord? Woordje, <laughs> of niet? nou, ken je dat verhaal van Heintje David? <laughs> nee. Zoek het maar op. Ja, ik, ik, ik, ken het wel, maar... <laughs> Je wilde gewoon wat gedichten hebben. Albert-Jan, <laughs> oh, dus eh, bedankt eh, voor eh, al die jaren. bedoel, je hebt ook zo'n dik advocaat. bedoel, die, uh, die gaat nu bij ADO aan, aan ja, ja, ja, je moet toch wat, hè? iemand dus, moet het doen. Nee, maar goed. de, de, onze 20-jarige samenwerking die houdt gewoon nu op. Nu op, ja. Maar dat wil niet zeggen eh, uit het oog, uit het hart. Zeker niet. Dus, eh, en wellicht eh, dat u mijn stem nog eens een keer hoort bij deze of gene programma. Dankjewel Albert-Jan voor al die jaren op de Zandvoortse radio. Ja. Dus nou ja, deze die gaan we uiteraard nog een klein stukje draaien dan.